Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd op Gaza-stad. Persbureau AP meldt dat bij een bakkerij 12 mensen werden gedood... onder wie vrouwen en kinderen. Bij een andere aanval vielen zeven doden. Het Israëlische leger zegt een droneaanval te hebben uitgevoerd... op een woordvoerder van de militaire tak van Hamas. Of hij is gedood is nog niet duidelijk. Hamas heeft er niets over bekendgemaakt. gemaakt. Het Israëlische leger maakte eerder deze maand bekend Gazastad te gaan bezetten. De Frieske Nationale Partij doet definitief mee aan de Tweede Kamerverkiezingen in oktober. Bij een ledenbijeenkomst in Franeker stemde 56% voor verkiezingsdeelname. Lijsttrekker Aantjelle Soeboer noemt het een historisch besluit. Hij zegt dat de FNP zich wil profileren als partij voor de regio's... en dat hij binnen en buiten Friesland campagne gaat voeren. Soeboer zat tot deze zomer voor NSC in de Tweede Kamer. In Egypte zijn zeker drie doden gevallen bij een ongeluk met een passagierstrein. Bijna 100 mensen raakten gewond. De trein was vanuit het noordwesten van het land op weg naar Cairo. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend, maar in Egypte zijn vaker dodelijke treinongelukken. Onder meer door slecht onderhoud van het spoor en de treinen. In de eredivisie heeft Telstar voor een grote stunt gezorgd door te winnen van PSV. In Eindhoven werd het 0-2. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Telstar, dat na 47 jaar is gepromoveerd. Voor PSV is het de eerste nederlaag. Eerder vanavond speelden Heerenveen en Go Ahead Eagles met 2-2 gelijk. Ook bij Volendam tegen Ajax was er geen winnaar. Dat duel eindigde in 1-1. Het weer. Komende uren vrijwel overal droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen eerst nog regen, later droog en geregeld zon bij zo'n 22 graden.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 Live on main stage. Tonight, welcome main stage live in the mix. Don't stay. see. Hills. intense radio. Radio. Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo. Ozone, live on the main stage. This is Intense. It's time for the hottest house vibes on the planet. Global House Vibes with, with, with DJ Malzo. by DJ Malzo. The best house, club, and tech house. DJ Malzo. dancing to the to the. Enjoy the weekend. This is intense. The Nightwalk Main Stage Live in the mix. Intense.